Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte... maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. Ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. Amsterdam wil een proef met preventief fouilleren in de stad verlengen. Volgens de gemeente leverde de eerste proef in september... een relatief bescheiden opbrengst op van ruim 100 wapens, voornamelijk messen. Vooraf waren er zorgen over etnisch profileren door de politie... en daarom werden er burgerwaarnemers ingezet. Zij en de gecontroleerde personen gaven aan dat agenten willekeurig mensen selecteerden voor de controle... en dat er van discriminatie geen sprake was. De proef met preventief fouilleren wordt verlengd om een beter beeld te krijgen van het effect van de controles. De politie in Doetinchem heeft schoten gelost nadat een vermoedelijke inbreker op agenten was ingereden. De agenten waren afgekomen op een melding van een inbraak op een bouwplaats. Ze betrapten de verdachte op heterdaad, maar die wist toch in zijn auto te ontkomen. Daarbij reed hij in volle vaart op de agenten af. Zijn vlucht was van korte duur. Even verderop vloog hij met zijn auto uit de bocht en sloeg over de kop. De man van 42 uit het naburige Zelhem raakte daarbij gewond. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag op de agenten en van diefstal. Het weer. Vanochtend in het oosten eerst nog een bui, maar daarna een tijd lang droog. In de middag en avond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In het oosten en zuidoosten kan er ook natte sneeuw vallen. Het wordt 4 tot 7 graden.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 Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as come, come as Y quiero verme como tú me ves. quiero you come, come you Quiero verme como tú me ves. One, two, three. Cause I'm down for your love. Cause you're everything I need. Everything I want. Yeah, I'm down, down, down for your love. Oh, you're everything I need.